Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Bij referenda in de Italië e en Veneto heeft de overgrote meerderheid gestemd voor meer autonomie. De regio's zijn de rijkste gebieden van het land. Ze willen daarom meer zeggenschap en meer inkomsten uit belastingen. De referenda waren niet bindend, maar geven de bestuurders van de regio's wel meer invloed bij onderhandelingen met de regering in Rome. In beide regio's is de anti-immigratiepartij Lega Noord aan de macht. De politie is op zoek naar degene die in een straat in Schiedam zeker 52 auto's heeft bekrast. Het lijkt erop dat de dader met bijvoorbeeld een sleutel langs de geparkeerde auto's is gegaan. Het is nog onduidelijk of er één of meer daders waren. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De schade loopt in de duizenden euro's. Een jongen van 17 heeft in Zwitserland meerdere mensen verwond met een bijl. De tiener viel zijn slachtoffers aan op het dorpsplein van Vloems. Daarna ging hij er in een gestolen auto vandoor. Toen hij vervolgens bij een ongeluk betrokken raakte... trok hij te voet door naar een tankstation. Daar verwonde hij nog meer mensen. Uiteindelijk schoot de politie hem neer waarna de jongen werd gearresteerd. De verdachte zou alleen gehandeld hebben. De politie gaat niet uit van terrorisme. En Max Verstappen is in de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten net naast het podium beland. De coureur wist zich in een uitstekende race vanaf de 16e plek naar voren te knokken. Uiteindelijk kwam hij als derde over de finish, maar hij kreeg een tijdstraf voor een onreglementaire inhaalactie. Daardoor werd hij teruggezet naar de vierde plaats. De race werd gewonnen door Lewis Hamilton. Die komt daarmee weer wat dichter bij zijn vierde wereldtitel. Het weer, bewolking overheerst en er valt soms regen of motregen. Overdag eerst veel bewolking en vooral in het noorden en oosten soms een bui.